Mark Visser met het NOS-journaal. Bij een steekpartij in Den Bosch is een vrouw van 52 om het leven gekomen. Haar man had haar en haar zus neergestoken. De zus raakte zwaar gewond. Ook de man zelf raakte gewond. Hoe dat is gebeurd is nog niet duidelijk. De twee gewonden zijn er volgens de politie zeer slecht aan toe. De steekpartij speelde zich af op straat in de wijk De Hambaken. De vuurwerkbedrijven zijn tevreden over de verkopen dit jaar. Vereniging van Vuurwerkbedrijven denkt dat er zeker net zoveel is verkocht als vorig jaar. Waarschijnlijk zelfs meer. De omzet komt naar verwachting uit op 67 miljoen euro. Vooral door siervuurwerk dat steeds populairder wordt. Er zijn het jaar ruim 4,7 miljoen oudejaarsloten verkocht door de staatsloterij. Dat is meer dan vorig jaar, maar geen record. In een woonwijk in Rotterdam heeft de politie zo'n 100 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen. Gebeurde na een tip van een buurtbewoner over een bestelbus vol Chinese rollen, supercobra's, lawinepijlen en ander siervuurwerk. De partij wordt vernietigd. Op een luchthaven in de Amerikaanse staat Texas is een man opgepakt die explosieven bij zich had. Veiligheidspersoneel ontdekte bij het scannen met een röntgenapparatuur iets verdacht in zijn tas. Er bleken explosieven te zijn die in een verpakkingsmateriaal zaten dat ook wordt gebruikt door het leger. De Texaanse luchthaven is een uur afgesloten geweest voor onderzoek oud Louis Suarez heeft zich tijdens een wedstrijd in oktober in Engeland zeker zeven keer racistisch uitgelaten, zegt de Engelse voetbalbond na onderzoek. Liverpool-speler Suarez werd vorige week voor acht wedstrijden geschorst, omdat hij een speler van Manchester United had uitgescholden voor zwarte. Suarez maakte ook een boete van 48.000 euro betalen. Het weer zwaar bewolkt en lokaal wat motregen bij een graad of 10.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 altijd trouw Want door jou ben ik toch alleen Wat goed moet dat gaat fout Maar bij jou is het warm Je verdrijft de kou Ik ben nergens zonder jou of your fijne dagen en een voorspoed.